Zes uur. Dielketeert samen met het NOS-journaal. veel plaatsen tot overlast geleid. Kelders zijn ondergelopen en straten stonden blank. In het Groningse Terwolde is een molen afgebrand. In Hardingsveld-Giessendam staat in sommige huizen een laag water van 30 centimeter. Ook hagel veroorzaakte schade. Op sommige plekken kwamen hagelstenen naar beneden die zo groot waren als pingpongballen. De Amerikaanse filmregisseur Wes Craven is overleden. Craven was gespecialiseerd in horrorfilms. Hij maakte onder meer de reeks Nightmare on Elm Street rond de massamoordenaar Freddy Krueger. Hij was ook de bedenker van de Scream-films. Craven was al langere tijd ziek, had een hersentumor. Wes Craven is 76 jaar geworden. Terreurgroep Islamitische Staat heeft in de Syrische stad Palmyra opnieuw een tempel vernield. Het is de 2000 jaar oude tempel van Bel, de grootste tempel in het UNESCO-gebied. Eerst IS veroverde Palmyra in mei en heeft sindsdien meerdere historische bouwwerken vernield. De premier van Dominica heeft delen van het land tot rampgebied verklaard. Dominica is zwaar getroffen door de tropische storm Erika. Er zijn zeker 20 doden en nog 50 mensen worden vermist. De hulpverlening komt moeizaam op gang doordat de wegen en het belangrijkste vliegveld van het eiland beschadigd zijn. Rond de Canadese stad Vancouver zitten tienduizenden mensen zonder stroom na een zware storm. De storing trof in eerste instantie een half miljoen mensen. Inmiddels zitten nog zo'n 180.000 Canadezen in het donker. De autoriteiten denken dat de problemen nog de hele dag gaan duren. Het weer, het onweer trekt de komende uren naar het noorden en oosten van het land weg. Er kan veel neerslag vallen met windstoten en grote hagelstenen.